Jelle Visser met het NOS-journaal. De snelweg A12 bij Bennekom is in één rijrichting afgesloten... omdat twee mensen zijn aangereden. Ze liepen vanochtend vroeg over de weg, meldt de politie. Onduidelijk is nog wat er precies gebeurd is... en hoe de twee slachtoffers eraan toe zijn. Hulpverleners zijn ter plaatse. De A12 is voor onbepaalde tijd dicht in de richting van Utrecht. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer geworden van de grote internationale cyberaanval... die sinds vrijdagavond wereldwijd computers heeft lamgelegd. Het gaat in elk geval om honderden klanten van een ICT-bedrijf in Waardenburg. De aanvallers wisten de gijzelsoftware te verspreiden via een programma om computersystemen op afstand te beheren. Volgens de Amerikaanse president Biden is het nog onduidelijk wie er achter de aanval zit. Reddingswerkers zoeken in Japan nog steeds naar vermisten... na de aardverschuiving gisteren in de kustplaats Atami. De zoektocht wordt bemoeilijkt door het slechte weer. De aardverschuiving leidde gisteren tot een modderstroom... die met een snelheid van 40 km per uur... een spoor van vernieling aanrichtte over een kilometerslang traject. Tot nu toe zijn twee lichamen geborgen. 20 mensen worden nog vermist. In Japan is op dit moment het regenseizoen aan de gang... dat vaker leidt tot overstromingen en modderstromen. De zoektocht naar slachtoffers tussen het puin, puin van het ingestorte aparte complex in Florida is tijdelijk stilgelegd... omdat het deel van het gebouw dat nog overeind staat gesloopt moet worden. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk, maar er is haast bij omdat er een tropische storm op komst is. De autoriteiten willen niet het risico lopen dat door de storm ook het overgebleven deel omvalt als reddingswerkers bezig zijn. Het dodental van de flatramp is opgelopen naar 24. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en eerst ook nevelig. In het zuiden en in het oosten valt hier en daar een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag op meer plaatsen buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt vandaag zo'n 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A1 Amersfoort Amsterdam staat al de hele dag file tussen Blarikum en Muiden. Nu 12 kilometer en de vertraging is daar dik een half uur.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 piace così. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up, and stare at the fan.